12 uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Zwitserland heeft de regering plannen gepresenteerd om de coronamaatregelen geleidelijk te versoepelen. Kappers en schoonheidssalons mogen vanaf 27 april weer de deuren openen. Twee weken later zijn de scholen en de meeste winkels aan de beurt. In juni volgen hogescholen en universiteiten, dierentuinen en bibliotheken... tenzij het coronavirus weer een opleving krijgt. De Zwitserse president Sommaruga zei dat de verspreiding van het virus is afgeremd en dat ziekenhuizen de zorg aankunnen. De regering moet bijdragen aan een steunfonds voor zorgverleners die intensief werken met coronapatiënten. Een motie daarover van D66 en de PvdA is aangenomen in de Tweede Kamer. Het gaat om het fonds van de stichting Zorg naar Werk in Coronazorg. Die is opgericht door twee artsen van het UMC Utrecht. De stichting wil financiële hulp bieden als verpleegkundigen en ambulancemedewerkers door het coronavirus arbeidsongeschikt raken of overlijden. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft zijn minister van Volksgezondheid ontslagen. De twee waren het oneens over hoe het coronavirus moest worden aangepakt. Minister Mandetta was er een voorstander van om mensen te dwingen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar Bolsonaro vond dat daardoor de economie onnodig wordt geschaad. Direct na het bekend worden van, van het ontslag braken er lawaai-protesten uit... waarbij mensen vanaf balkons op potten en pannen sloegen. De Amerikaanse acteur Brian Dennehy is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer bekend van zijn rol als sheriff Will Teasel in de actiefilm First Blood, de eerste van de Rambo filmserie met Sylvester Stallone. Dennehy was ook een succesvol toneelspeler en won tot twee keer toe de prestigieuze Tony Award. Het weer. Vannacht droog. In het noordoosten koelt het af naar het vriespunt. Overdag zonnig. In de middag vooral in het zuiden meer bewolking.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 Le serie iniziano video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, un'aquila reale Tra poche ore quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo se fossero tre, come se fossero tre E eh, un nuovo sentimento non mi scappiano da casa Ma oggi ti giro con la macchina del tempo Ma lì sono attimo gli amici per la pelle Ma te che pelate si riaccendono le stelle Si riaccendono